Goedenavond, ik ben Casper Meijer en dit is het nieuws van NOS op 3. Sleeën, schaatsen en snowboots zijn niet meer aan te slepen. De Russische beer is in aantocht. Het wordt flink koud en er kan een dik pak sneeuw gaan vallen dit weekend. In het hele land bereiden mensen zich daarop voor. Snowboots worden voor hoge prijzen tweedehands aangeboden... en bij deze schaatswinkel in Achterveld in de provincie Utrecht... draaien ze overuren om de noren en kunstschaatsen te slijpen. Ook deze man kwam langs. Ik heb van de week al gebeld en ik denk, ja, de weersvoorspelling is zelden zo optimistisch als het gaat om schaatsen. Dus ik denk, nou, dan bel ik vast. U heeft op zolder nog eh, een paar gevonden, zie ik. Nou, eh, dit, dit, zijn heel ervaren schaatsen hoor. Die, die hebben twee of tochten gereden. Er zit één dingetje los. Dus... Eh, Ook supermarkten bereiden zich voor op het winterweer. Robert Heijn en Jumbo gaan de winkels extra bevoorraden... en het bezorgen van de boodschappen gaat gewoon door. Er komt een onderzoek naar mogelijke misstanden... bij een antiterrorisme-team van de politie. Volgens de klant NRC hebben de rechercheurs te weinig tijd, geld en mensen om hun werk goed te doen. Daardoor kunnen niet alle teruggekomen IS-gangers in de gaten worden gehouden, zeggen bronnen tegen de krant. Sinds corona worden puppies steeds vaker thuisbezorgd, hebben collega's van NOS Stories uitgezocht. Controleurs van de NVWA maken zich zorgen. Handelaren die de deuren hebben moeten sluiten omdat nou ja, geen eerste levensbehoeften, dus pups mogen niet meer vanuit zo'n bedrijf verkocht worden. Ja, die gaan gewoon op zoek naar andere manieren om hun handel af te zetten. Dat is onhandig, want je kunt niet zien waar de hond is opgegroeid. De kans is daardoor groter dat je een ongezonde hond hebt gekocht. Überhaupt gebeuren er gekke dingen nu met de fokkers, weten deze baatje, baasjes. Binnen een week ineens eh, was hij echt lamlendig. Diarree, heel veel diarree. Heel, heel veel diarree. En dan echt uh, spuitdiarree. Dan nog het weer vanavond en vannacht droog. Het komt af tot het vriespunt. Blijft droog tot morgenmiddag. Dan gaat het langzaamaan in het hele land dus sneeuwen. Ook zondag sneeuwt het. Na de sneeuwbuien duiken de temperaturen onder nul. Waarschijnlijk tot en met eind volgende week. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A5, hoofddorp richting Amsterdam. Tussen knooppunt Raasdorp en Afrit IJmuiden 10 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. Er is één rijstrook dicht. Op de N247 Amsterdam richting Hoorn.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 Facing a problem, you love me no longer. I know, and maybe there is that I can do to make you you love me, do you believe me? Just say that you. club tonight, then you gotta make sure that you're looking right. Getting all dressed up with a fresh haircut. And if your peeps intend on staying around yours tonight, you can jump into a cab, there's no need to drive. Keep your glass filled up, I feel no pressure. Cause tonight it's alright. If you're feeling lucky, might find yourself somebody tonight, yeah. Wanna just set it off, think it off get onto the dance floor, yeah. Stand up, everybody, get up now, move your body. Straight up, we're having a party, cause tonight'll go all the way. That's cool with me, pretty cool girl. Come chill with me, we'll pull up to the after party, cause tonight'll go all the way. Now the DJ's on the mic and the crowd is hype. Everybody's on the floor cause the vibe is right. Ladies shaking it up getting down. Fellas with the hands up. And you can tell this jam is straight off the hook tonight. And there ain't nobody in it looking to fight. Trying to mess this up, Cause we all came to the party tonight. Started, everybody's out on the floor. Yeah. Just party on, party on. We all came here to party. Where drinks don't stop till six in the morning. Then on to the after party. never go at all. jams, you pull them back to mine for sure.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 die gisteren zei dat de groep 60 tot 65 jaar eerst gevaccineerd moest worden. Premier Rutte is pessimistisch over het afschaffen van de avondklok volgende week woensdag. Na de ministerraad zei hij dat de laatste besmettingscijfers er niet goed uitzien. Sinds dinsdag worden er elke dag meer besmettingen gemeld. En Rusland heeft drie diplomaten uitgewezen die zouden hebben meegelopen met demonstraties tegen de arrestatie van oppositieleider Navalny. Het gaat volgens de Russen om diplomaten uit Zweden, Polen en Duitsland. Het weer nog in het noorden lichte regen, vannacht 0 tot 5 graden.